10 uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer is er tevredenheid over het besluit van minister van Nieuwenhuizen... om de opening van Lelystad Airport met zeker een jaar uit te stellen. Zowel de oppositie als de coalitiepartijen vinden het uitstel logisch... onder meer om het vertrouwen van mensen onder de aanvliegroutes te herstellen. Het plan was om Lelystad Airport op 1 april volgend jaar te openen voor vakantievluchten... om Schiphol te ontlasten... Maar bewoners onder de aanvliegroutes zijn bang voor geluidsoverlast en luchtvervuiling. De politie heeft een man uit Den Bosch opgepakt die eerder deze maand in Rosmalen een jongetje van twee onderuit schopte. De peuter wilde met zijn moeder oversteken toen de dader voorbij fietste en hem uit het niets in de rug trapte. De peuter raakte licht gewond. De politie zegt dat de man van 30 deze maand ook een jongetje van vier sloeg in een supermarkt. De verdachte is bekend bij hulpverleners en heeft psychische problemen. Bij een brand in een kippenschuur in Woudenberg zijn 30.000 kippen doodgegaan. De brand is in de wijde omtrek te zien. Vorig jaar juni was er ook al een brand in de schuur. Toen gingen er 80.000 kippen dood. Er kan nog volop geld worden gevonden voor hogere lerarensalarissen, denken veel partijen in de Tweede Kamer. Zo kan er worden bespaard op externe adviseurs, schoolbesturen en ongevraagde cursussen voor leraren. De Kamer praat vandaag met minister Slop over de hoge werkdruk en lage salarissen voor docenten. Een gewapende bende heeft in een Zuid-Afrikaans politiebureau drie agenten doodgeschoten. Tijdens hun vlucht brachten ze ook een militair om het leven en schoten ze nog twee agenten dood. De bendeleden hebben vuurwapens uit het politiebureau meegenomen. De Zuid-Afrikaanse politiecommissaris heeft een speciaal team samengesteld om de daders op te sporen. Het weer droog en flinke periode met zon. Het wordt 4 tot 6 graden vanmiddag. De komende dagen ook veel zon en elke dag iets kouder. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging nog in de Randstad op de A6 van Emmeloord naar Muiden...